Eerst met het NOS Journaal. België overweegt om een tolvignet in te voeren. Iedereen die België vanaf volgend jaar inrijdt... zou dan een vignet moeten halen dat tussen de 100 en 120 euro per jaar moet gaan kosten. De onderhandelingen erover zijn nog in volle gang... maar de Vlaamse regering heeft de opbrengsten al voor volgend jaar op de begroting staan. Met het vignet wil België ervoor zorgen dat ook buitenlanders mee gaan betalen... aan het verbeteren van de wegen in België... De Tweede Kamer hier in Nederland heeft veel kritiek op het plan. De Nederlandse ambassadeur heeft al contact erover gezocht met de Vlaamse regering. Door de toeslagenaffaire hebben duizenden jongeren een hogere studieschuld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van vijf lokale ombudsmannen. Veel van de jongeren die daaraan meewerkten zijn door de toeslagaffaire hun thuis kwijtgeraakt... omdat hun ouders in de schulden kwamen te zitten. Om te helpen overleven besloten veel van hen om extra te lenen bij DUO... Terwijl ouders en zelfs ex-partners nu worden gecompenseerd... krijgen deze jongeren geen kwijtschelding van hun schuld bij DUO. Iran en de VS gaan vrijdag met elkaar praten over de spanningen tussen de twee landen. Trump dreigde de afgelopen tijd met aanvallen op Iran... vanwege de vele doden bij de protesten in het land tegen het regime. Iran zei daarna dat een oorlog voor niemand goed zou zijn... en wilde onderhandelen. De gesprekken zullen plaatsvinden in de hoofdstad van Oman. De officiële opening moet nog komen, maar gisteren zijn de Olympische Winterspelen al officieus begonnen met curling. In het gemengd dubbel zijn vier wedstrijden gegleden in de eerste ronde. Zweden, Canada, Groot-Brittannië en Zwitserland waren de winnaars. Het weer, het is droog en het vriest op veel plekken een paar graden momenteel. Het blijft vandaag ook droog, maar het is wel bewolkt. Soms kan op een paar plekken de zon er even bij komen.